uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Verkiezingen in Frankrijk. Bijna een derde van de kiezers heeft op een kandidaat van Macrons En Marche-partij gestemd. Volgende week is ronde 2 en dan moet blijken hoeveel zetels Macron precies in de wacht sleept. De kans is reëel dat En Marche een grote meerderheid in de Franse Assemblée verovert. Vijf maanden na haar man is nu ook de Amerikaanse First Lady Melania Trump verhuisd naar het Witte Huis. Ze twitterde het nieuws gisteravond nadat ze met haar zoon Barron in Washington was aangekomen. Haar echtgenoot Donald was niet aanwezig om haar te begroeten. Hij was dit weekend aan het golfen in New Jersey. Melania en haar zoon waren na de inauguratie van Donald Trump achtergebleven in New York, zodat de elfjarige Barron daar zijn school kon afmaken. De politie heeft opnieuw iemand opgepakt in verband met de aanslag in Londen. Het is een 19-jarige man uit de Londense wijk Barking. De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij de voorbereiding of de uitvoering van de aanslag op London Bridge en het nabijgelegen uitgaanscentrum Borough Market. Daarbij vielen acht doden. De drie daders werden doodgeschoten door de politie. In totaal zitten zeven mensen vast in verband met de aanslag. Twaalf anderen die waren opgepakt zijn inmiddels weer vrij en geen verdachten meer. Een grote meerderheid van de kiezers in Puerto Rico wil dat het land de 51ste staat van de VS wordt. In een referendum stemde 97% voor. Puerto Rico is al wel onderdeel van de VS, maar de inwoners hebben niet evenveel rechten. Zo mogen ze niet stemmen bij presidentsverkiezingen. De opkomst bij het referendum was laag. Slechts 23% van de kiezers kwam opdagen.